Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Corona, brandhaarden, Espen Valley en Verknipt Festival hebben niets verkeerd gedaan. Vorige maand raakten in de Enschedeze discotheek 200 mensen besmet na een avondje stappen. En bij Verknipt Festival liepen bijna 1000 mensen corona op. Maar dat is niet de schuld van dat festival, zegt de GGD. Verder hebben we eigenlijk geen signalen dat er iets fout is gegaan... of dat er is gefraudeerd met het, eh, het testen en, eh, en de toegang en de QR-codes daarmee. Eh, wat we zien is dat nou ja, mensen dus ruim van tevoren zijn getest... en dat het dus zo kan zijn dat je tijdens het festival nou ja, besmettelijk wordt... Eh, we weten bijvoorbeeld ook dat je al besmettelijk bent twee dagen voordat je klachten hebt. Dus daar zit gewoon een tijdsmarge in. Dat geldt ook voor de besmettingen in Aspen Valley. Die kwamen van één feestganger, zegt de GGD daar. Waarschijnlijk was die nog niet besmettelijk op het moment dat hij zich liet testen. Rijkswaterstaat heeft zich een beetje verkeken op de files bij de Haringvlietbrug tussen Zeeland en Zuid-Holland. Die moet worden gerepareerd en daarom zijn meerdere rijbanen voorlopig dicht. Er was uitgerekend dat de automobilisten max een half uur extra reistijd zouden hebben, maar het is meer dan een uur. In Bodegraven zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt bij een steekpartij, zegt de politie. Verschillende ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen, maar het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Agenten hebben één verdachte aangehouden. En een baaldag voor turnster Lieke Wevers op de Olympische Spelen. Die begon nog wel goed. Ze mocht ineens meedoen aan de meerkampfinale, omdat een andere atleet uitviel. Maar de finale zelf, die ging niet echt lekker. Ze overwoog zelfs om te stoppen. Het was gewoon fysiek en mentaal gewoon leeg. En eh, ja, dan twijfel je gewoon wel heel erg van, moet ik hier nog mee doorgaan? En ik ben trots dat ik eh, hier ben geweest en dat ik hier heb mogen staan in de finale... Ehm, ik hoop dat ik eh, de mensen thuis trots heb gemaakt. En, ik ben wel trots op mezelf ook. Ze eindigde uiteindelijk als laatste, maar maakte de wedstrijd dus wel af. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan ook regenen af en toe. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer buien, flink wat wind. Dan wordt het 19 tot 24 graden.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 De Gezondheidsraad adviseert om ook het Moderna-vaccin beschikbaar te stellen... voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Nu wordt die leeftijdsgroep geprikt met het Pfizer-vaccin. Het Openbaar Ministerie roept mensen op om te stoppen met het delen van geruchten... die te maken hebben met de fatale mishandeling op Mallorca. Daarbij kwam een man uit Waddingsveen om het leven. Ruim 93% van de mensen die bloed doneren heeft antistoffen tegen corona. Dat meldt bloedbank Sanquin. Het hoge percentage komt volgens de bloedbank vooral doordat steeds meer twintigers zijn ingeënt.